Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de raketaanval gisteravond op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk is opgelopen naar vier. Bij de raketaanval raakten volgens de Oekraïnse autoriteiten ook tientallen mensen gewond. Twee Nederlanders waren ook in de buurt van de inslag. Zij hielden enkel schrammen over aan de aanval. Medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen er over twee jaar 10% loon bij. Dat is bovenop de ruim 3,2% die ze er al bij kregen. Dat hebben werkgevers en vakbonden afgesproken... bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de ongeveer 200.000 medewerkers. Daar is het ook dat de minimale reiskostenvergoeding verdubbeld wordt... en dat vaste medewerkers voortaan voorrang krijgen bij inroostering. Verder gaat de onregelmatigheidstoeslag omhoog... en komt er een protocol voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. In een voorstad van Parijs is gisteravond onrust uitgebroken... nadat een motoragent een 17-jarige bestuurder van een auto had doodgeschoten. Dat deed de agent van dichtbij... nadat hij zei dat hij een kogel door de kop van de bestuurder zou schieten. Het incident gebeurde gisterochtend bij verkeerscontrole. De 17-jarige zou geweigerd hebben de agent te gehoorzamen... en gedreigd hebben om over de agenten heen te rijden. De agent is aangehouden op verdenking van doodslag. Ook vandaag rijden er geen treinen over de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen. Daardoor is er tussen Arnhem en Nijmegen geen treinverkeer mogelijk. Gisterochtend moesten treinen al met lage snelheid over de brug. En na een inspectie legde ProRail het treinverkeer helemaal stil. Afgelopen weekend is gewerkt aan de bovenleiding van het spoor. Daarna bleek dat dat werk niet goed is uitgevoerd. Met de spoorbrug zelf zou niks mis zijn. Het weer. Vanochtend blijft het bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog met soms zon. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Bij de raketaanval raakten ook tientallen mensen gewond. Medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen er over twee jaar 10% loon bij. Dat is bovenop de ruim 3,2% die ze er al bij kregen. Dat hebben werkgevers en vakbonden afgesproken. Ook vandaag rijden er geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen. Dat komt omdat er geen treinen over de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen rijden... na een inspectie van ProRail. Het weer vanochtend bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag op steeds meer plekken zon. Het wordt ongeveer 21 graden.